boe boe boe. <laughs> Waar is die beginjingle ook gebleven? Nou, beginnen we lekker zo. Lekker kaal, zeg maar. Ah, het is weer weekend. Het is weer zaterdagavond. En dit is de funky van de zaterdagavond. De funky van de Langstraat. De funky van Langstraat FM. Dit is Langs gaat hem Funk Night. Trap af met Stevie Wonder. He is go home. My parents said, girl, don't leave home. Funk de opener van aflevering 119. En dit is Prince and the Revolution, Pub Live. the action. Pop life, no chemical reaction. Pop life, everybody keep me on top. Let it think we're funky. Let's Pop Live. Je hoorde de Fresh Dance Mix hier bij Langstraat en Funk Night. De Funky tot 7 uur. En dit is een souvenir. Mars met een Z. Seriously, 1982. What you can do I know what you're all about. Girl, I know how you like it. Yeah, I know what it is. You want it in the anytime you can get it. Once you get started, there ain't no turning. the Seriously, come on, girl, do you. seriously, come on, baby, do need you. Really, really need you. Seriously, girl, I do want you. la! your mind goes free. I can't you see this love was meant to be? Cause baby, been checking, checking you out. And I really think I know what you're all about. I give you anything you want all night long. And if you do it my way, you can't go wrong. And anything you want now and anything you need. So, baby, I'm telling you, I love you seriously. was dat uit de playlist. En daar komt deze ook uit. Taron Bronson is het. New Wave Disco, Punk, Funk, Rock. En in ieder geval disco en funk draaien we uit dat lijstje. 7 voor half 6 precies. New Wave Disco, Punk, Funk, Rock. Better check it out. I'm ready to bop, flipping my top. en de Smurf. Die ken je vast wel als je van dit soort muziek houdt. Van Tyron Brunson. Dit was iets onbekender. New wave, disco, punk, fuck, rock. Pak, punk, rock. <laughs> Zo beter gezegd. Met kunstgebit. Toch bijna vloeiend. <laughs> En dit is Chico DeBarge uit de familie DeBarge natuurlijk. El DeBarge ken je, Bunny DeBarge misschien ook. Dit is Talk To Me. away from me. Don't you think you're acting too tough? I don't wanna get it off another day. Do you think I'm asking too much? Yeah. Talk to me, Tell me, baby. me now. You know I really think you tell me you love me. Show me. Show me. Cody Bars, Talk To Me. Dit is langs een Fun Night met de nieuwe van Leon La Rombe dus. In eh, de light. En na La Rombe hoor je Alita Franklin en Get It Right. yeah, yeah, yeah, yeah. heerlijke maxi-single. De maxi-versie dus, de extended remix van Aretha eh, Franklin's Get It Right uit 1983, 1983 en uit de playlist. En deze dame, die mag er ook zijn. Zeker wat muziek betreft dan en wat zingen betreft. Terry Rose. Can't Stop. Langs hadden we een Funk night. The Funky. En hierna hoor je de Errands en Beat 16. Here I go, once again. playlist. En ook dit komt daaruit. Het geweldige Change and Take You to Heaven. Langs hadden we een Funk Night. 14,5 voor 6 precies hier. more can you ask? I bet you can't think of a greater task. I make my light shine on your cloudy days. You can surf if you want to on my waves. I caress your soft body on those mellow nights. A continuous thing till the morning light. It's reality, it's not a dream. It's something less than the best when it's from Raheem. Now it's my turn so understand that I'm the key creole and I'm a ladies' man. I don't have a lot of women hanging on my sleeve. Only one fine lady that you better believe. It's like a next her name, and that's the truth. I give a lot of things up before I turn her loose. It's just her and me, and that's simple and plain. And that's the only way I'll run my game. Well, I'm a cowboy and I'm the real McCoy. I'm chopped it all over like an almond joy. Bow-legged cool brother, and you will agree. On top of the world for the ladies to see. Gonna hip, gonna hop, gonna rock the spot. Gonna make Everybody wanna rock, rock, rock. Gonna do it to the east, wanna do it to the west. Gonna make you relax right on my chest. Grandmaster Flash is willing and able. He's the king of the cuts on two turntables. He's the grand, grand, the master man. He's so nice with his head, he don't need no bet. Rocks 45 and 33. Rocks boys, men, women, and young ladies. He can slice so precise, it's almost funny. And it makes better love than a mix makes money. En Grandmaster Flash en The Furious 5. Ja, Nestle, zo kun je hem ook noemen. Souvenir 1982 was het. Dadelijk in uur 2 hoor je Aura, Rick James, Melba Moore, Howard Johnson, George Clinton, Juicy, American Gypsy. Mary Jane Girls, Crown Heights Affair, Prince Charles en de City Beat Bands, The Weddings, The Time en The Schoolboys. Tot dadelijk en we gaan het eerste uur besluiten met Ramsey Lewis en Nancy Wilson. Het bijna instrumentale Breaker Beat. Tot dadelijk dus. wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Langstraat FM. FM. Nieuws. Dit is Prinses Dix met het Radio Nieuws. De storm Dennis heeft voor de kust van het Engelse graafschap Kent twee levens geëist. Een jongen kwam om toen hij op het water was. Vermoedelijk was hij aan het surfen. Een tanker uit Malta sloeg alarm omdat een bemanningslid overboord was geslagen. De Britse kustwacht heeft beide lichamen geborgen. De storm trekt dit weekend over de Britse eilanden. Meteorologen verwachten in één etmaal evenveel regen als er normaal in de hele maand valt. In Nederland moeten ruim 700 auto's met Schumelsoftware terug naar de garage. Het gaat om Suzuki Vitara's en Jeep Grand Cherokees, die veel meer stikstof uitstoten dan de fabrikant beweert. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek van de RDW. Maar totdat de fabrikanten een software-update beschikbaar hebben, mogen beide modellen gewoon op de weg blijven rijden. Als het te lang duurt, is de RDW in het uiterste geval bevoegd om de Europese goedkeuring van de Vitara en de Jeep Cherokee in te trekken. Er is op het cruiseschip de Westerdam toch minimaal één passagier die met het coronavirus besmet is geraakt. Toen een Amerikaans stel werd gecontroleerd in Maleisië, bleek de 83-jarige vrouw het virus bij zich te dragen, maar haar man niet. Ze waren met 142 andere Amerikaanse opvarenden van de Westerdam naar Maleisië gevlogen nadat het cruiseschip donderdag in Cambodja voor anker ging. Het schip was twee weken geleden uit Hongkong vertrokken. In de Britse hoofdstad Londen hebben klimaatactivisten van milieugroep Extinction Rebellion vanmiddag de entree van de London Fashion Week geblokkeerd. Ze willen dat het mode-evenement haar volgende editie in september afblaast om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de klimaatverandering. Volgens de activisten zorgt de mode-industrie voor onnodige overproductie door de zogenaamde fast fashion. Dat zijn nieuwe trends die na een paar keer dragen alweer worden weggegooid. En dan nog het weer. In het noordwesten valt nog wat lichte regen.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 Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. In 15 seconden rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt... op www.langstraatmedia.nl Funk Night. A whole lot more than a little bit, and a little bit more than a lot. Like I like it, like I like it, like I like it, like I like it. Your sweet love Bye. I Like It. Souvenir 1985, daar openen we deel 2 mee. Onlangs zat we een Funk Night. Vorige week hoor iemand nog bij Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En over hem gesproken, die hoor je dadelijk na 7 uur weer. Rick James. Today, we the people of the United States of America are engaged in the invisible Third World War. It's only invisible because we don't see or really want to hear what's going on. The fact of the matter is, over 10,000 armed and ready nuclear missiles in the United States alone, not counting other sites spread strategically across the globe. And it only takes a few hundred to guarantee total destruction. Funk in America. Between MXs, ICBMs, MIRBs, and SLBMs and other missiles, there'll be no day after. And all my children will not be televised today. Why? The silly little men with power have all gone mad. Mad meaning mutually assured destruction for all this funk in America. There'll be no NFL, no CIA, no neckties or apartheids, no ravens, no machine guns, no wine burgers, no hamburgers, no rambles of Gorbachev to cheer a fear. This funk in America this sporting event will not be televised, so there'll be no scores in this rivalry of democracy and freedom against communism and totalitarianism. This game will only last minutes in the playing field of glow. and in the end, there are no winners at all. Punk in America. official told Congress that the controversial MX missile proved to be more accurate than expected. The Soviet Union is describing the first U.S. test launch of an MX missile from an underground silo as another Today, case Russian of madness. urging the White House to stop supplying intermediate-range missiles to Great Britain. You know the game, old oh boy. Two countries fight for survival. Either one will win or lose. So here's a toast to the right. is het zelf, Rick James en Funk in Amerika. Je hoorde vorige week de Stone City Band nog, dus ja, dat, eh, waren een beetje de protegeetjes, potjeetjes van eh, Rick James. Mellow nu uit de playlist Read My Lips. Je hoort de maxi-versie hiervan. Daarna bij de funky Howard Johnson. This is Heaven. is heaven En nog zo'n grootheid. Nog groter zelfs. Hier is George Clinton. 1986. Hier is Do Fries Go With That Shake. En daarna hoor je een heerlijke van Juicy. I've got something. Je luistert naar de Funky. Tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Oh, I say the the things last night when I was running games. Baby, again I cut your cake. Oh, can I have it my own way? Don't I deserve a break today? Them buns, I like the way you bake. Running fever at 110. I am gonna lay my mind and know the key. I said I'll definitely I've Got Something. My System. Um, American, American Gypsy was dat. En dit zijn de Mary Jane Girls, ook uit de playlist. Girlfriend. Langs hadden een Funk Night. Aflevering 119 op deze 15 februari 2020. daar doe ik niet aan. Daar verzin ik wel iets anders voor. Langs hadden we Funk Night. Terug naar de playlist. Dit is Prince Charles en de City Beat Band. Skin Tight Tina. Rauw weddings en steaming hot. Hier bij de Funky. bij langs hadden we een Funk Night en nu een souvenir 1984. Hier is de Time and Jungle Love. Jungle Love. En dit is de laatste voor deze week. Vorige week zijn we nog niet in verband met carnaval. Maar wel op de 29e, op een schrikkeldag. Zolang staat er een Funk Night weer terug. Allemaal een heel fijn weekend, fijne week. Tot de 29e. En veel plezier dadelijk met Peter Sterrenburg na 7 uur hier op Langstraat FM. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen...